Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. We zijn begonnen. Nederland staat op dit moment tegenover Senegal op het WK in Qatar. Meest verrassende naam in de opstelling van Oranje is keeper Andries Noppert. Hij speelde nog nooit in Interland, maar volgens bondscoach Van Gaal is hij er klaar voor. Het is natuurlijk van tevoren een risico. Het heeft alleen maar te maken met de noodzaak. En eh, eh, daarom ben ik genoodzaakt om voor... Eh, Knoppen te kiezen en ik heb er alle vertrouwen in. Verder staat Matthijs de Licht in de basis en daardoor zit verdediger Jurien Timber op de bank. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgt Willem Engel een taakstraf van 180 uur voor opruiing. Tijdens de coronacrisis protesteerde de voorman van Viruswaarheid vaak tegen de maatregelen. Ook zou die andere mensen hebben opgeroepen om te komen demonstreren, terwijl die demonstraties eerder verboden waren. Willem Engel vindt dat hij niks verkeerd heeft gedaan. Ik ben echt verbaasd en verbijsterd dat ik me voor dit soort uitspraken moet verweren. Als, als dit strafbaar is, dan bestaat er echt geen vrijheid van meningsuiting. De rechter komt voor de kerst met de straf. Omroep BNNVARA respecteert de keus van Matthijs van Nieuwkerk om de samenwerking te stoppen. Vandaag zei de presentator dat hij zich niet gesteund voelt door de omroep en daarom weggaat. Aanleiding is een onderzoek van de Volkskrant dat voor het weekend verscheen. Daarin stond dat de presentator zorgde voor een onveilige werksfeer op de redactie van De Wereld Draait Door. Omroep NTR is nog in gesprek met Matthijs van Nieuwkerk... over zijn werk als tv-presentator voor de Top 2000-programma's. En ben jij nog op zoek naar een nieuw huisdier? Ga dan vooral langs bij het asiel in Zuidwolde in Groningen. Het zit hartstikke vol met kittens. Eén dingetje, ze zijn niet de gezelligste. De katten die wij hier hebben, ja, die zijn eigenlijk niet aaibaar. En eh, die komen ook niet echt naar je toe, ja, behalve voor eten vaak. En eh, ja, ze lopen meer van je weg, ze blazen, ze willen gewoon niet contact eh, met mensen. En dus is niet ieder huis geschikt? Het zou wel leuk zijn ehm, als er bijvoorbeeld een koppeltje kunnen... of dat er al een kat aanwezig is. Want mensen vinden het niet leuk, maar ze vinden elkaar wel leuk. In het ideale geval belanden de kittens op een plek met veel ruimte... zoals een boerderij of manege. Het weer nog veel wolken kans op wat buien ook. Bij 3 graden in Groningen, 8 in Zeeland. Morgen opnieuw bewolkt met later in het zuiden weer regen. En het wordt dan een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. meeste vertraging in de regio nog altijd op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarensveen. Hier ruim een half uur oponthoud. En op de N257 Amsterdam richting Hoorn tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland.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 Politie in Staphorst gaat kritisch kijken naar het eigen optreden... tijdens de ongeregeldheden bij de Sinterklaasintocht afgelopen weekend. Kickout Zwarte Piet wilde demonstreren... maar de actievoerders werden belaagd door railschoppers. De demonstratie werd erop verboden. En het OM eist 180 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijk tegen Willem Engel... voorman van actiegroep Viruswaarheid zou in 2020 een oproep hebben gedaan om naar het Malieveld te komen... ondanks een verbod van de burgemeester van Den Haag. Het weer, morgen bewolkt, vooral in het zuiden regen en ongeveer 7 graden. Het ritme, van ZFM.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 How come we both become a version of a person we don't even like? We're in love with the world, but the world just wants to bring us down by putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. for fun But now I only soak up wine They say to play hard, you work hard Find balance in the sacrifice and Yet I don't know anybody who's truly satisfied You better believe I'm trying better believe for you want you.